In de bussen zaten ruim 150 jongeren die op stap waren geweest in Ouddorp. In de voorste bus ontstond een opstootje waarbij een beveiliger die meereisde de bus plotseling liet stoppen. De twee bussen erachter konden niet op tijd remmen. Vijf jongeren en de beveiligers zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere vijf gewonden konden na behandeling naar huis. De rest van de passagiers is met andere bussen verder gereisd. In Birmingham zijn gisteravond zeker 60 mensen gewond geraakt bij een openluchtconcert. Er waren ruim 20.000 mensen naar het plein in de Engelse stad gekomen. Toen nog eens 6.000 anderen buiten de dranghekken probeerden om binnen te komen, ging het mis autoriteiten hebben het, contact, hebben het concert direct gestaakt. Er waren verschillende optredens vanwege Christmas Lights Switch On... het moment waarop in Birmingham de kerstverlichting wordt aangezet. Dat moment is uitgesteld tot vanmiddag. Zweden heeft 22 geroofde schedels teruggegeven aan Hawaii. Wetenschappers namen ze in de 17e en 18e eeuw mee van begraafplaatsen op de eilanden in de Stille Oceaan. Vier jaar geleden besloot de Zweedse regering dat alle musea eventuele gestolen kunst in hun collectie moeten teruggeven. De 22 Hawaïaanse schedels lagen in het Nationale Museum voor Oudheden in Stockholm. Tijdens een ceremonie zijn ze overgedragen aan een delegatie uit Hawaii...